Now it sounds so far away. I had a dream we were running from some blazing arrows yesterday. You said fire. my head. My eyes are black and lifeless with an underprivileged stare. I'm the beggar on the corner who no one's paradigm.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 Veel lijsttrekkers hebben in hun woonplaats al hun stem uitgebracht. Zo heeft ChristenUnie-leider Rauwvoet vanochtend gestemd in Woerden... en bracht Geert Wilders zijn stem uit in Leidseveen. Ook D66-leider Pechtold en Emiel Roemer van de SP hebben gestemd. In Amsterdam waren er voor zover bekend bij twee stembureaus vanochtend problemen. Om half zeven moest het stembureau op station Sloterdijk al opengaan... maar de stembiljetten en het meubilair ontbraken. Bij het stembureau aan de Levantkade was er niemand om het pand te openen... waarna de brandweer de deur moest forceren. Pas om half negen konden kiezers er terecht. De kiesraad zegt in een reactie dat het met tienduizenden stemlokalen kan gebeuren dat het ergens misgaat. Duitsland en Frankrijk dringen aan op een Europees verbod op het ongedekt speculeren op koersdalingen. Bondskanselier Merkel en president Sarkozy hebben daarover samen een brief gestuurd aan voorzitter Barroso van de Europese Commissie. Ze willen dat de commissie binnen een paar weken maatregelen neemt tegen het zogenoemde naked short selling op aandelen en obligaties. Duitsland kondigde half mei op eigen houtje al een verbod af op dergelijke beursspeculaties en kreeg daarvoor kritiek uit andere EU-landen. Nu staan Duitsland en Frankrijk op één lijn. In Den Haag moet een speciaal politieteam het aantal berovingen van halssieraden terugdringen. Sinds januari slaan zogenoemde kettingrukkers steeds vaker toe in Den Haag. De overvallers hebben de gewoonte om achter iemand te gaan staan, diegene een duwtje te geven en dan de ketting los te trekken. Volgens de politie Haaglanden speelt de hoge goudprijs een rol bij de toename van dit soort overvallen. In een maand tijd zijn vijf kettingrukkers opgepakt. Tot besluit het weer. Van het zuiden uit op steeds meer plaatsen regen. De middagtemperatuur loopt uiteen van 17 graden op de Wadden tot 22 in het oosten.